Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de bevolking van Irak gefeliciteerd na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. De stembusgang was volgens Washington een mijlpaal voor de Iraakse democratie. De verkiezingen zijn verrassend gewonnen door het seculiere blok van oud-premier Alawi. Zijn beweging kreeg twee zetels meer dan de Sjiïtische partij van de zittende premier al-Maliki. Die eist een hertelling van de stemmen. De PVV heeft een bittere bijsmaak overgehouden aan de collegeonderhandelingen in Den Haag. Volgens fractieleider Fritsma heeft informateur Boele Staal een gemeen spel gespeeld... door te focussen op het hoofddoekverbod, waar de andere partijen valikant tegen zijn. Staal zegt dat de PVV zichzelf buitenspel heeft gezet... onder meer door een onderzoek tegen te houden naar de juridische haalbaarheid van een hoofddoekverbod. Een Nederlander die wordt verdacht van moord is door Mexico uitgeleverd aan Spanje. Hij zou in 2004 bij Alicante een man hebben doodgeschoten die hij meerdere keren had bedreigd. Daarna vluchtte hij naar Mexico, waar hij een jaar geleden werd opgepakt. Op basis van een uitleveringsverdrag is de Nederlander nu naar Spanje gebracht. In de Gele Zee wordt nog steeds gezocht naar opvarenden van een gezonken Zuid-Koreaans marineschip. Van de 104 bemanningsleden worden er nog 46 vermist. Wat er precies is gebeurd is nog steeds een raadsel. Aanvankelijk werd gedacht aan een Noord-Koreaanse aanval, maar daarvan is op satellietbeelden niets te zien. Mogelijk is het marineschip tegen een rots gevaren of heeft het een zeemijn geraakt. Een rechtbank in Zuid-Afrika heeft het anti-apartheidslied Shoot de Boer verboden. Het lied is een oproep tot geweld tegen blanke boeren. Het werd gezongen door strijders tegen het apartheidsbewind, waaraan in 1994 een eind kwam. Een leider van een zwarte jongerenpartij zong het onlangs tijdens een openbare bijeenkomst. Volgens de rechter druist het lied in tegen de grondwet.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 Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high. thing. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.